Ik heb geen boom, ik heb geen bal. Ik heb geen engel en ik heb geen stal. Geen kaars of kippen, geen kerstgebak. Want ieder jaar ben ik op tijd platzak. Ik heb geen slee en geen jingle bell. Maar neem me mee en dan hoor je hem wel. Want hier van binnen zit het mij niet tegen. Ik me niet witte kerst slinger en geen mens op toon. Vergeet al die dingen, doe jezelf cadeau. Een beetje echte liefde, Wat is daarop tegen? Je vuurt je witte kerst, lekker in de regen. Nee, nee, behoef geen verzuring. De mooiste ben jezelf, de mooiste zit hem hierin. Ik heb geen boom, ik ben geen bal. Ik heb geen engel en ik heb ook geen stal. Geen kaars of kip, geen kerstgebak. Want ieder jaar ben ik op tijd ze zitten hierin. Hey, hey, we vrijen heel de kerstmis, de nacht die is van ons, gezellig is en goud is. Ik ben geen boom singer